Even kunnen met het NOS-journaal. Goli Poch is vrijgesproken van betrokkenheid bij dodenvluchten in Argentinië. De rechter in Buenos Aires heeft zojuist uitspraak gedaan in de zaak. De Nederlands-Argentijnse piloot werd in 2009 opgepakt... omdat hij in opdracht van het regime Fidela zou hebben meegedaan aan vluchten... waarbij politieke tegenstanders uit vliegtuigen werden gegooid. Er was levenslang tegen hem geëist, maar Poch hield vol dat hij onschuldig is. De Nederlandse ambassade in Washington heeft afwijzend gereageerd op een tweet van president Trump. Die deelde een video waarin het lijkt alsof een moslimmigrant een Nederlandse jongen op krukken mishandelt. De ambassade wijst Trump erop dat de dader juist een geboren en getogen Nederlander is. Feiten doen ertoe, voegt de ambassade eraan toe. Voetbalhooligans maken steeds vaker afspraken om met elkaar te vechten op afgelegen plekken. Het laatste jaren gebeurt dat maandelijks, meldt Nieuwsuur. Groepen recruteren nieuwe leden in sportscholen waar les in vechtsporten wordt gegeven. Politie spreekt van een zorgwekkende trend. Met steeds meer getrainde vechters wordt de kans groter op een dodelijke afloop. De Nederlandse justitie onderzoekt de dood van de Kroatische ex-generaal Slobodan Praljak. Die pleegde vandaag zelfmoord door in de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal vergif in te nemen. Het OM richt zich in eerste instantie op de vraag hoe hij aan het gif kwam. Mogelijk heeft projak hulp van buitenaf gekregen. Een Duitse militair die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen is vrijgelaten. Volgens het federale hof staat niet vast dat de luitenant daadwerkelijk een terreurdaad wilde plegen... om die vervolgens moslims in de schoenen te schuiven. De zaak leidde eerder dit jaar tot veel ophef. Duitse media meldden toen dat extreemrechtse militairen een dodenlijst hadden opgesteld. Het weer. Vannacht op veel plaatsen ligt de vorst. Alleen vlak aan de zee is het iets boven nul. Vanuit het westen buien. Steeds vaker een winters karakter. Morgen ook af en toe zon. Met 3 tot 5 graden is het waterkoud.